Vanuit het dorp Innisfail in het noordoosten van Queensland komen berichten dat er daken van huizen zijn gerukt. Het ergste moet nog komen. Over een paar uur wordt het oog van de orkaan boven land verwacht. Er worden windsnelheden verwacht van 300 km per uur. Tienduizenden mensen zijn hun huis ontvlucht. Het leger in Egypte heeft een oproep gedaan om de demonstraties tegen het regime te beëindigen. Gisteren zei president Mubarak dat hij in september vertrekt. Maar de betogers nemen daar geen genoegen mee. Ook vandaag gaan de demonstraties door. Volgens het leger is het nu tijd om het gewone leven in Egypte weer op te pakken. Wie nog doorgaat met demonstreren riskeert een confrontatie. Wie zijn auto niet verzekert loopt de kans boetes te krijgen van bij elkaar ruim 1100 euro per jaar. Minister Opstelten wil dat de RDW, de vroegere Rijksdienst voor het Wegverkeer, vaker gaat controleren en zelf de boetes gaat opleggen. Nu is de aanpak van onverzekerden nog vooral een zaak van het Openbaar Ministerie. Met de verandering wil Opstelten de pakkans verhogen. Naar schatting zijn 243.000 motorvoertuigen niet verzekerd. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft vijf tandartspraktijken in Noord-Holland gesloten. Bij controles is gebleken dat er veel misgaat bij het steriliseren en desinfecteren van instrumenten. Ook staat er röntgenapparatuur die niet is aangemeld bij het ministerie. Het gaat om vijf tandartsenpraktijken in Purmerend, Den Helder en Medemblik. De verkoop van personenauto's is de afgelopen maand met bijna 20% gestegen ten opzichte van januari vorig jaar. De eerste maand van dit jaar werden ruim 75.000 nieuwe auto's verkocht. Volkswagen is koploper, vooral de Polo en de Golf deden het goed. Renault staat op de tweede plaats, gevolgd door Peugeot, Toyota en Ford. Het weer, het is wisselend bewolkt en overwegend droog. Het wordt 3 graden in het oosten tot 6 in het westen.